You and you alone bring out the gypsy in love all the many charms about you. Above all, I want my arms about. about would you be a naughty baby? Come to Papa, come to Papa, do. My, My sweet, sweet embraceable.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 volgens de modellen van het CPB. De PvdA denkt dat het maar 400 miljoen is. Politieke tegenstanders zoals het CDA en D66 spreken van een nieuwe draai van de PvdA en eisen een nieuwe doorrekening van de plannen. De PvdA had aan het CPB laten weten dat de verhoging van de AOW-leeftijd al in 2015 zou ingaan en daarop kreeg de partij een goed rapportcijfer van het CPB. Nu gaat de PvdA weer uit van 2020, zoals in het verkiezingsprogramma staat. De PvdA doet dat omdat de andere maatregelen in het verkiezingsprogramma al genoeg bezuinigingen opleveren. Bij vuurgevechten in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De onlusten hebben te maken met de drugsbaron Christopher Koch. De politie wil hem aanhouden en uitleveren aan de Verenigde Staten. Militairen en agenten bestormden vandaag de wijk waar Kook zich schuilhoudt. Bendeleden en aanhangers van Kook beheersen de wijk en verzetten zich met barricades en vuurwapens. Ze willen voorkomen dat hun held aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd. De drugsbron is niet gevonden. Bij de vuurgevecht in Kingston zijn 28 burgers omgekomen en drie politiemensen. Noord-Korea heeft alle banden met Zuid-Korea verbroken. De communicatie is stopgezet en het non-agressiepact tussen beide landen is opgezegd. Het is een reactie op de beschuldiging dat Noord-Korea twee maanden geleden een Zuid-Koreaans oorlogsschip tot zinken heeft gebracht. En daarbij kwamen 46 zeelieden om. Noord-Korea zet ook het Zuid-Koreaanse personeel het land uit dat op een